Die overleefde de aanslag. Door de explosie werden tientallen winkels verwoest of beschadigd. Noordwesten van Pakistan, bij de grens met Afghanistan, is een bolwerk van de Pakistanse Taliban. En ook Al-Qaeda houdt zich op in het gebied. Het Pakistanse leger voert een groot offensief om de strijders te verdrijven. SBS 6 heeft met de KNVB exclusieve afspraken over de huldiging van het Nederlands elftal komende dinsdag in Amsterdam. De zender mag als enige met een verslaggever en een camera op het podium op het Museumplein. Bij winst maakt de ploeg ook een rondvaart en dan mag SBS als enige op de boot met de spelers en de technische staf. De NOS is teleurgesteld over de afspraken. De omroep zendt de huldiging wel rechtstreeks uit, maar zal het vooralsnog zonder gesprekjes met de spelers moeten doen. De NOS is nog wel met SBS 6 in gesprek. De politie van Den Haag wil mensen laten vervolgen die via Twitter oproepen om rellen te gaan schoppen. Het OM onderzoekt een aantal berichten waarin tijdens het WK werd aangezet op rellen op het Jongbloedplein in Den Haag. Daar is het na wedstrijden op het WK een paar keer onrustig geweest. De politie speurt sinds het begin van het WK naar opruiende teksten op Twitter. Het zou de eerste keer zijn dat mensen voor ophitsende teksten op Twitter worden vervolgd. Het OM beslist daarover. Het weer, zonnige perioden, temperaturen tussen 27 graden langs de kust en 33 graden in het binnenland. In de namiddag en avond kans op een lokale onweersbui.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 confession, miss. Keep your distance, mm. miss unafraid. reizen naar het zuiden, het mooie Afrika. Onder bed van Marwijk is een elftal opgestaan. De beste spelers die ons landje kent, ons grootste talent. We zijn er weer bij en dat je helden zijn we nummer 1.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 Hello, hello. Got to have something to keep us together. Hello, hello. That's enough for you me. getting in it. I'm not in it to win it. I'm in it for you. make a million dollars. I wanna live by the sea, have a husband and some children.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 En in de